staken geen woord na die ene nacht. Alles wat toen verteld werd moest van het hart. Enkel zwijgen, nee geen woord van ons beiden. Leek een kleinigheid maar toen de strijd begon. En niet één van ons twee die vergeven kon. Door die woorden is een ruzie gekomen. Mijn kop zegt voorbij, maar mijn hart zendt nog signalen. Ik heb een hels verlangen naar jou. Weet toch dat ik nog van je hou. Al krijg mijn hart geen antwoord van jou, toch zendt het nog signalen. Zonder jou is alles alleen. Ik lig naast jou in bed, maar er valt geen woord. Het is de adem alleen die ik van je hoor. Mijn verlangen, lag je maar in mijn armen. Doch mijn hart zendt nog steeds het in jou maar door. Maar hoe lang nog het jouwe geeft geen gehoor. Laat ons praten en elkaar niet gaan haten mijn kop zegt voorbij, maar mijn hart zendt nog liefde signalen. Ik heb een helse verlangen naar jou, weet dat em